Moutscheurs met het NWS Op Sint Maarten is voor het eerst sinds orkaan Irma een vliegtuig van KLM geland. Het toestel gaat toeristen en mensen die hulp nodig hebben van het eiland halen. Er is plaats voor 268 passagiers. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken vliegen mee om de evacuatie te begeleiden. De Boeing 747 was vanuit Amsterdam eerst naar Curaçao gevlogen om daar personeel en goederen op te pikken. In de Amerikaanse stad St. Louis zijn protesten uitgelopen op rellen. Mensen demonstreerden tegen de vrijspraak van een blanke ex-politieman... die een zwarte man had doodgeschoten. De politie zette traangas in en vuurde rubberen kogels af... nadat een groepje demonstranten ruiten had ingeslagen... en bakstenen naar de politie had gegooid. De Ierse rockband U2 had vanavond een optreden gepland in St. Louis. Het concert gaat niet door omdat de politie de veiligheid niet kan garanderen. Op de Ginkelse Heide is met de landing van honderden parachutisten operatie Market Garden herdacht. Eigenlijk zouden vanmorgen al de eerste parachutisten landen, maar dat werd vanwege het slechte weer uitgesteld. De parachutisten sprongen onder meer uit historische Dakota's en Hercules-toestellen. In september 1944 wilden de oprukkende geallieerden via Arnhem doorstoten naar Nazi-Duitsland. De operatie mislukte, onder meer doordat de Duitse tegenstand heftiger was dan verwacht. In Brabant is een vrouw met een brommobiel van de snelweg gehaald. Ze reed met 45 km per uur op de A67. Ambulancemedewerkers haalden de bestuurster in en dwongen haar te stoppen. Agenten namen later haar rijbewijs in. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of zes. Morgenochtend eerst plaatselijk mist. Daarna soms zon, maar ook een bui.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 Nah, man. You, me, and pray, I wind up in the corner. Putting on a show, have a place for your performance. Walk up, back at she, joking like a maca tree. She push it back at me, apply the pressure properly.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 Zoals jullie net hebben gehoord, uh, hoorden jullie een remix van Shape of You. dat was Ed Sheeran, Cranium en My Major Laser hebben aan deze remix hebben ze gewerkt. Prachtig nummer, goed om te horen. En goed om te horen dat de classics gewoon nog steeds een mooi jasje krijgen. Daarvoor eh, hoorden jullie, eh, in ieder geval daarna hoorden jullie Bruno Mars eh, met That's What I Like. We gaan zo nog even wat dieper in de biografie, biografie van Bruno Mars duiken. En ja, we gaan het dit keer iets anders doen dan we normaal gesproken doen. Want ik heb de lijst erbij gehouden natuurlijk, zoals ik dat iedere week netjes doe. En ik zie dat er niet zo heel erg veel verandering was in de lijst. Eigenlijk bijna niet. Dus we gaan wat anders doen. We, jullie hebben net de eerste twee nummers gehoord uit de heetste top 10 van deze afgelopen 4, 5 maanden. Die, eh, oh ja, de nummers die ook het meeste aangevraagd en gedraaid zijn. Waaronder dus ook deze twee eh, prachtige nummers. That's What I Like en Shape of You van Ed Sheeran. We gaan eh, zo weer gelijk verder met het volgende nummer. En dan, ja, niks houdt hem nog tegen, Sinti. Niks houdt hem nog tegen. Weten jullie wie dat is? Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. We duiken zo nog even verder wat in de biografie van Bruno Mars. Maar eerst Shawn Mendes.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 We gaan nog even wat verder in de biografie duiken van onze eh, ja, eh, grote vriend die wij hiervoor eerder hebben gehoord. Uh, dan heb ik het natuurlijk over Bruno Mars. Het is echt een prachtige artiestennaam, om het even zo te zeggen. En ehm, ja, maar mijn tante is helemaal gek van Bruno Mars. Is met mijn nichtjes al een, volgens mij een keer of twee bij, bij, bij concerten van hem geweest. Hier in Nederland. En ehm, ja, we gaan maar eens even kijken. Wie is Bruno Mars? Wat doet hij nou precies? Hij maakt muziek, dat weten we. En komt dan... Precies, de spannendste filler uit het Wilde Westen. Eens even kijken, Bruno Mars staat ook wel beter bekend als Peter Jean ga iets zachter, want ik moet gewoon schreeuwen om eroverheen te komen. Pete Jean Hernandez begint zijn muzikale loopbaan als producent voor onder andere Brandy Lee, eh, Brandy, CeeLo Green en Sean Kingston. In 2010 brengt hij zijn eigen werk uit met zijn eerste mini-album It's Better If You Don't Understand. Ondertussen levert zijn bijdrage aan eh, de hits van B.O.B. Nothing On You, Travis McCoy met nummer Billionaire... En eh, daarmee heeft hij dus twee directe nummer 1 hits in verschillende top 40 over Europa. Aan het eind van het jaar verschijnt Do Whoops en Hooligans, waarmee 2010 beslist het jaar van Bruno Mars is geworden. Just The Way You Are, dat in de zomer van 2010 als voorloper van het album werd uitgebracht, stond 11 weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook de opvolgers Grenade en Lazy Song werden grote hits. Einde 2012 verschijnt zijn tweede studioalbum, een Unorthodox Jukebox. Daarvan was Locked Out of Heaven bij ons een de eerste hit die wij eh, ja, daarvan mochten horen. Moonshine is de vijfde single van dat album die tot de alarmschijf werd uitgeroepen. En in 2014 maakte hij samen met Mark Ronson de track Uptown Funky World. Die in november in de top 40 terechtkomt. En even kijken met 24K, 24 Karat Magic... De titeltrack van zijn derde album bereikt hij het einde van 2016. Eh, bereikt hij de zesde plek in de Nederlandse, Belgische en Duitse top 40. En eh, dat wordt opgevolgd door That's What I Like. Ja, daar hebben we natuurlijk net naar geluisterd. That's What I Like. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig nummer. Zoals ik ook al ja, eerder heb gezegd, we gaan het eerste uur gaan iets anders doen eh, dan dat jullie van me gewend zijn. dit is de vierde week, jaargang 1. En we gaan, dit keer gaan we in het eerste uur gaan we wat nummers draaien eh, ja, die ook in de Euro Breakdown thuis horen. Zoals je net bijvoorbeeld uh, naar Sean Mendes hebt geluisterd. Die eh, in de Euro Breakdown, even ter informatie, eh, nog steeds op plek 35 staat. Met het nummer There Is Nothing Holding Me Back. We gaan dan door naar een, ja, nou, nogal een, ja, een geliefd nummer. En dat is, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een nummer waar ik zelf wel, ja, wel voor gevallen ben eigenlijk. En het is onvergetelijk. En misschien dat ik het dan allemaal al een beetje verklap. Maar we gaan luisteren naar French Montana.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 We gaan terugkijken op een, uh, ja, de eerste maand Euro Breakdown. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe heb ik het ervaren? Ik kan je wel zeggen, ik, eh, ja, het is echt wauw. De lijst verandert echt, is heel snel veranderd. Dua Lipa staat nu, eh, heeft nu twee weken sowieso de, de nummer 1 eh, locatie, in ieder geval plek op de Euro Breakdown heeft ze vast weten te houden. En ehm, ja, nogmaals, we gaan eh, deze, dit eerste uur gaan we luisteren naar de, toch wel de meest aangevraagde tracks van de Euro Breakdown. En ook de, ja, de nummers in de Euro Breakdown die over de wereld het meeste aangehoord zijn, in ieder geval gevraagd zijn. Dan eh, brengt mij dat eigenlijk op het volgende. Dat brengt mij eigenlijk op eh, een artiest eh, die wij zo gaan horen in samenwerking met. zij heeft ja, onder andere samengewerkt met Kanye West. Zij heeft met Chris Brown heeft samengewerkt. met Paul McCartney, Madonna, noem het eigenlijk op. Dan hebben we het over niemand minder dan Robin Rihanna Pente. verschijnt in 2005 het debuutalbum Of The Music of the Sun... waarvan uh, Pond the Replay en If It's Loving That You Want haar eerste hit in eh, de verschillende top 40's worden eh, in eh, Europa. nog een jaar later is ze met I A Girl Like Me, met haar tweede album een feit. SOS en Unfaithful worden dus top 4 noteringen in zowel Nederland, Duitsland, Spanje, België ja, kortom, heel Europa. Eh, op het album eh, Good Girl Gone Bad staat eh, het eerste nummer van de zangeres. Don't Stop the Music. Eind 2012 verschijnt haar zevende album Unapologetic. Waarvan Diamonds de eerste single was met een totaal van 26 weken. Heeft zij het langst in de top 40 gestaan met dat nummer. En dat is ook nog eens een Rihanna-single, om het zo te zeggen. Ik zei ook natuurlijk al eerder dat zij met uh, onder andere Kanye West, Paul McCartney... een eh, akoestische track heeft gemaakt voor 5 Seconds. Een zeer verslavend nummer dat in 2015 is uitgekomen. En dat is ook daarmee haar 26e eh, ja, hit in Europa. Waarmee zij het record overneemt van Madonna. Eh, in eh, februari bereikte Rihanna een eh, mijlpaal van 2015 in de verschillende top 40's. Als zij met 4 5 seconds haar totaal aantal weken in de lijst naar over de 500 brengt. Dus zij heeft, eh, moet je even bedenken dat een artiest zowel met haar singles als met eh, collaborations samenwerken. Dus dat zij dus op uh, vijf, in 500 weken gewoon al in, in verschillende top heeft gestaan. Verschillende hitlijsten is terug te vinden. Dat is gewoon ziek. Dan ben je gewoon een artiest. Dan ben je gewoon goed. Even kijken, we gaan weer iets eh, verder. Eh, ja, dat was eigenlijk 2015 voor Rihanna. We gaan naar 2016 toe. In 2016 eh, verschijnt Anti, het achtste studioalbum van Rihanna. Eerdere single als Bitch Better Have My Money en American Oxygen staan er dan helaas niet op. Kort voor de release van het album wordt Work opnieuw een samenwerking met Drake uitgebracht als eerste officiële single. Het wordt haar 37ste hit Eind maart verschijnt er eh, Kiss It Better, een videoclip waarin Rihanna zich bijna volledig blootgeeft. Voor de mannen, Rihanna, wil je naar zien? Dat wil je gewoon. Hele mooie vrouw. In april verschijnt er een opnieuw eh, samenwerking met Calvin Harris met This Is What You Came For. En dat is dan haar 27e eh, alarmschijf hier in Nederland. En ook werkt ze dan samen met Drake aan Too Good. Een van de nummers op zijn album Views. Van haar eh, album Anti wordt Love on the Brain, de volgende single. Op 28 eh, mei 2016 wordt Rihanna de meest succesvolle artiest in de geschiedenis van de top 40. Als zij Madonna overtreft qua punten scoren alleen al. Twee weken later komt haar aantal eh, weken in de top 10 op 203 waarmee ze recordhouder Marco Borsato evenaart. Onze ja, Nederlands trots kunnen we hem ook wel noemen. En in eh, ja, het juni van 2017 komen we Rihanna tegen op eh, het nummer Wild Thoughts op een track van DJ Khaled. En dat is eigenlijk ook wel een, eh, ja, een, mooie opener gelijk naar waar ik ja, met haar straks naartoe wil. Voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst luisteren naar... Ja, ik heb er vorige week natuurlijk al wat over verteld. Imagine Dragons. En met, hun, met hun nummer Believer. Imagine Dragons met Believer hierna. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited till it broke open and rained down. It rained down. rains. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. stress. gaan we nu door naar Rihanna, DJ Khaled met Wild Thoughts. We the best music, DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his wet just like he came from Maytag. Rocket i on the brown liquor. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow thoughts. When I'm with you, all I get is wild thoughts. When I'm with you, all I get is wild thoughts. for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say. You talking to me like your new babe. New babe. Girl. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you you get wild, wild, wild. wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts.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 ja, zoals ik net al zei, ik denk dat wel de meest aangevraagde track uh, die wij eh, hier hebben gehad in het eh, jaar 2017. even kort doorgenomen, ja, Despacito staat nog steeds in de Euro Breakdown op plek 30 met de Louis Fonsi Papayanki. Wat Daddy Yankee, excuses. We gaan ons eh, wel even wat meer verdiepen in Louis Fonsi. Want Daddy Yankee kennen we natuurlijk allemaal. En Louis Fonsi, ik weet niet hoe goed jullie de beste man kennen. Maar eh, Louis Fonsi wordt, gebo eh, wordt, geboren in Puerto Rico. En verhuist op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten. Daar studeert hij muziek aan Florida State University. En ondertussen neemt hij in Miami al verschillende demo's op... die hem in no time een platencontract opleveren. In 1998 verschijnt zijn eerste album Comenzare... dat in 2000 nog een succesvolle rol opvolger krijgt eh, met Eterno. Christina Aguilera heeft hem zelfs gevraagd om dat jaar ook met, hem, eh, aan mee te gaan, met haar mee te gaan werken aan het album Mi Refleo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Sorry Louis Fonsi als ik het niet goed doe. Maar we gaan weer verder. In 2003 eh, eh, breekt hij ook in Europa door met het album Abrazar la Vida. En in 2008 krijgt hij met No Midoy Por Vengido ook zijn eerste hit in de Amerikaanse singlelijst Billboard. En dat riep hem drie jaar later uit tot de leider van de nieuwe generatie Latin. Nou, dag Ricky Martin aan de kant, Louis Fonsi in de buurt. In 2014 verschijnt zijn achtste studioalbum. Toepasselijk eh, wordt het album 8 genoemd. Ik weet niet hoe dat ik weet, hoe, hoe, hoe zeg je dat nummer? 8 in het Spaans. Wie weet dat? Ik dacht Ocho. Maar ik weet niet of ik het goed zeg. Het kan, dan kan het zomaar fout hebben. Maar kan beuren. Maar eh, ja, Despacito, dat scoort hij in eh, eind 2016. Dat is eigenlijk dus, ja, zijn grote en wel zijn bekende succes eh, in de samenwerking met Daddy Yankee. Uh, verovert, de eerste, hij doet, de eerste Spaanstalige landen doet hij dan veroveren. En daarna maakt hij ook de overstap naar de rest van de wereld. In februari 2017 levert hij ook de vocale voor Wave Your Flag in de track van Afrojack. Dus Louis Fonsi is ja, goed vertegenwoordigd goed vertegenwoordigd. Hij heeft, een, eh, hij heeft flinke sprongen gemaakt. Ik wist eigenlijk niet dat hij al albums had in, eh, in, in, de jaren, in de jaren 90. Wel de, de late 90s dan, maar... Ja, ja, je weet het niet. Je weet het niet. Dan eh, gaan we het over een artiest hebben die ja, terug is van weg geweest. We dachten allemaal dat hij zou gaan stoppen. En nou ja, dat had hij ook wel een beetje, ja, een beetje bekendgemaakt. Dat het, hij trok het allemaal niet meer zo goed. Was volgens mij ook door ja, door het keiharde werken eh, kwam hij op eh, de meeste feestjes was hij nog witter dan, eh, dan ik. ik. Ik ben roomwit, maar hij ging door voor ja, gebroken wit, denk papierwit zelf wel. dan hebben we het over niemand minder dan Avicii. En hij heeft een collaboration deze jaar aangegaan met ja, niemand minder dan Rita Ora. Ehm, die ook in de Euro Breakdown terug te vinden is op plek 24 met Your Song. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik vind dit wel een Euro Breakdown Potential. Misschien dat we in eh, ja, maand 2, uh, eh, eh, jaargang 1, hun ja, vaker gaan horen in de Euro Breakdown. Wat mij betreft zijn ze daar van harte welkom. Ik ga met jullie introduceren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Avicii, Rita Ori met Lonely, Rita Ora met Lonely Together. edge of the knife and it hurts just a little. Yeah, and I know, and I know, and I know, and I know that I can be your friend. It's my head. Eh, ik, moet zeggen, hij bevalt me zeer goed. Eh, beter dan ik eigenlijk had verwacht. Ik heb hem eh, deze week één of twee keer eerder geluisterd. En ik, ik moet zeggen, het is, een, het is een verrassend frisse mix eigenlijk. Ik had het niet verwacht. Maar ja, luister, ja, wat wil je? Avicii, Rita Ora. Rita Ora is een geweldige zangeres. Kan denk alles wel zingen wat, ze, wat te zingen valt. En ja, Avicii laat hier echt duidelijk zien en ook horen dat hij gewoon weer, weer terug is waar hij die, waar die moet zijn. Gewoon in de lijst der lijsten. Het is een, eh, ja, wat ik net zei, een Euro Breakdown potentieeltje. En eh, daarvan heb ik er nog zo eentje. En dat was eigenlijk meer al vanwege de artiest, waardoor ik eh, eigenlijk wel vond dat hij wel een, een, kans zou moeten maken om in de Euro Breakdown terecht te komen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zal zullen hem zo eens even kort aan jullie gaan voorstellen. Want hij is eh, bekend geworden, in ieder geval bekend geworden. Hij is bekend van het nummer Sugar, Right Round. Um, ja, wat hebben we eigenlijk nog meer? Hij heeft volgens mij met iedereen heeft hij wel samengewerkt. Ik denk dat ik hem niet meer verder ga introduceren. We gaan luisteren naar Flowrider 99% Cake East and Young Remix. You know when I come back, you know what I everything lit, all our girls in print. Everybody inside sipping on a good time. You ain't got a risk, they can put it on me. When they wanna go off, they know all my money show. off. I don't ever get it one way, yeah. Spinner then I get it same day, but hey. trying to save, no, I can blow a check. Tell me what it's gonna be. When they wanna go off, they know all my money show off. I don't ever get it one way, yeah. Spin it and I get it same day, but hey Rider. Eh, samen met, eh, eens even kijken, uh, ja, 99%. Ik moet zeggen, ik vind het een lekker nummer. Maar ik ben sowieso wel redelijk biased als het om, om Flowrider gaat. Het nummer Ride Round, dat ja, was volgens mij 16, 17 was of zo, dat kwam dat uit. En ja, dat, dat heeft mijn hart, hart stiekem een klein beetje gestolen. We hebben er ook de meest leuke dansjes op bedacht met de vriendengroepen van toen. We gaan het even wat verder in eh, de, de, ja, de biografie van onze grote vriend eh, kruipen. Eh, want al op achtjarige leeftijd begint Tremor Dillard met rappen. Hij breekt door met het nummer Low, dat afkomstig is uit de film Step Up 2, The Streets in 2008. Het nummer is zijn eerste single en het komt uit op zijn debuutalbum Mail on Sunday. In Canada, Ierland en Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten wordt het een nummer 1 hit. En maar helaas is het succes hier in Nederland uitgebleven. Hij kwam niet zo hoog als uh, ja, bij andere landen. Maar dat maakt niet uit. Hij is wel verder doorgebroken natuurlijk. In 2009 scoort Flowrider met Kesha zijn eerste hit met Ride Round. De Amerikaan Grosjeet in samenwerkingen waaronder die met Sia, Tyre Cruz, Chesto, Alexandra Burke en David Guetta. Scoort hij samen twee hits met Where Them Girls At. Dat is in 2011 en zijn grootste succes in ons land is The Club Can't Help Me Right Now. En dat is dus in 2010. En in 2013 is het eh, Let It Roll eh, Part 2. Dat is zijn tiende hit in ons land. En eh, wat eigenlijk opvallend is, is dat hij dus al twee nummers, in ieder geval hij heeft Low, dat was voor Step Up 2. En voor Step Up 3, meen ik mij te herinneren, was het nummer Club Can't Handle Me Right Now. Dus interessant, hij heeft eh, aan twee grote dansfilms heeft hij mogen bijdragen. In eh, januari 2015 komt GDFR, eh, de afkorting van Going Down For Real, in de top 40. Het is de eerste track van zijn vijfde studioalbum The Perfect 10... waarop hij samenwerkt met Sage the Gemini en Look As produceert, de track. Het nummer krijgt een piek op de EP e My House... die een, in het voorjaar verschijnt in van 2015. En daar heeft dat ook zijn samenwerking met Robin Thicke en Verdina White... I Don't Like It, I Love It. In begin 2016 oogst ook de titeltrack van de EP Succes. In 2017 eh, is Cake terug te vinden op, het, eh, op de verzamelaar eh, This Is A Challenge. De track van Flowrider, ja, dat is zijn volgende single geworden... waar we dus net naar hebben geluisterd. We zijn alweer bijna aan het, aan het einde van ja, dit, dit, dit prachtige programma. in ieder geval prachtige eerste uur, eerste uur. Dit programma gaat zeker nog een uurtje door, dus blijf zeker luisteren. We hebben, denk ik, zo nog wel één nummer wat ik graag jullie al voor voorstellen. Want we hebben drie potentieels. Ik zal jullie uh, aan het tweede uur gaan kijken of, of, eh, of, of ik nog, een, eh, nog, nog zo'n mooi potentieeltje voor jullie heb. Maar we gaan luisteren naar iemand ja, die misschien wel nog iets beter vertegenwoordigd is in, oh? <laughs> in de scene dan in ieder geval dan Flowrider. Die eh, ja, zijn naam eh, toch wel wat, eh, wat, wat, wat meer gehoord wordt. En ehm, ja, het, het is een, ook weer een, een, DJ van Nederlandse bodem. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik, ik ben van mening dat de Nederlandse DJ's veroveren gewoon de hitparades. En dan heb ik het over niemand minder dan, ja... Hardwell en Austin Mahoney, Creatures of the Night. We can head up there, sunset to the sky. Wave to the people, everyone you know, up on a satellite. Cause we go, we go, watching cities and streets come to life. Yeah, you know, you know, we're just starting, we're learning to fly. Hey, of the night. in the shadows, you know the story's just begun. Rocking the blue jeans, jamming to Springsteen. Baby, we're born to run. Cause we go, we go. Watching cities and streets come to life. Yeah, you know, you know. We're just starting, we're learning to fly. Head for the stars, here we are. Living like creatures. night. Creatures of the Night, Hardwell featuring Austin Mahone. We gaan zo eh, verder naar het eh, tweede uur. Ik eh, ben benieuwd wat we dan allemaal weer gaan tegenkomen. Ik ga sowieso weer een ja, paar Euro Breakdown potentieels voor jullie voorstellen. Ook ga ik een paar tracks erbij pakken die toch wel zeer hoog genoteerd staan en stonden in de Euro Breakdown.